Uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee mensen zijn afgelopen nacht om het leven gekomen bij een politieachtervolging. De auto met daarin de twee slachtoffers reed over een spoorwegovergang in de buurt van Os... waar de auto werd geschept door een passagierstrein. Een politiewoordvoerder zegt dat de achtervolging werd ingezet vanwege een verdacht voertuig. Hij benadrukt verder geen informatie te kunnen delen over het voorval... De Rijksrecherche is ingeschakeld om de rol van de politie bij het ongeluk te onderzoeken. Donald Trump heeft op sociale media gedreigd forse importheffingen op te leggen aan Canada, Mexico en China zodra hij president is. Volgens Trump moeten die landen meer doen tegen drugs en illegale migratie. Trump schrijft dat hij een importheffing van 25% gaat opleggen aan Canada en Mexico op alle producten. China krijgt 10% bovenop de al bestaande importheffingen. Canada en Mexico hebben niet direct gereageerd. De Chinese ambassade benadrukte het belang van een goede samenwerking... en zei dat niemand een handelsoorlog zal winnen. Er komt dit jaar geen nieuw oordeel meer in de geruchtmakende Menendez-moordzaak in de VS. De rechter zegt dat hij meer tijd nodig heeft om de documenten door te nemen... en komt pas eind januari met een oordeel. De zaak tegen de broers Menendez, die in 1989 hun ouders vermoorden... werd vanwege nieuw bewijs opnieuw voor de rechter gebracht. En de Duitse oud-bondskanselier Angela Merkel lanceert vandaag haar autobiografie. In haar boek, met de titel Vrijheid, beschrijft ze haar jeugd in de DDR... het opklimmen in de politiek en de talrijke beslissingen die ze heeft genomen. In het boek wordt duidelijk dat Merkel voor al haar besluiten staat... Ook de besluiten die haar later kritiek opleverden. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken enkele buien over het land.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Amerikaanse rechter heeft een van de twee strafzaken tegen aankomend president Trump geschrapt. Het gaat om de zaak over zijn pogingen om zijn verkiezingsnederlaag van 2020 terug te draaien. Trump bleef zonder bewijs volhouden dat daar gefraudeerd was. Bij een politieachtervolging bij het Brabantse Os zijn twee mensen omgekomen. Ze zaten in een auto en werden op een spoorwegovergang geschept door een passagierstrein. De Rijksrecherche onderzoekt het ongeluk. En de Duitse oud-bondskanselier Angela Merkel lanceert vandaag haar autobiografie. In haar boek met de titel Vrijheid beschrijft ze haar jeugd in de DDR... het opklimmen in de politiek en de vele beslissingen die ze nam. Het weer, verspreid valt een bui, ook de zon schijnt af en toe... en het wordt ongeveer 9 graden.